Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Kamerleden van Forum voor Democratie moeten een week worden geschorst. Dat vindt de commissie die checkt of politici zich wel aan de regels houden. De Kamerleden zouden geld verdienen met een maaltijdbox van hun eigen partij. De bijverdiensten moeten ze melden. Hebben ze niet gedaan, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft dat advies doorgestuurd naar alle Kamerleden. En die moeten daarover stemmen. Maar dat kan pas op het moment dat er een nieuwe Kamer is. Want de huidige Kamer is met reces. En dus zal pas op 12 december na de verkiezingen eh, duidelijk worden... of deze drie Kamerleden zeven dagen lang worden uitgesloten van vergaderingen. Niet van stemmingen, maar van vergaderingen. Het zou dan onder meer om Thierry Baudet gaan. Een man uit Woerden die zijn hond liet misbruiken... wordt ook verdacht van kindermisbruik. Hij werd dit weekend opgepakt. De man sprak via internet drie keer af met iemand... die vervolgens seks had met zijn hond. Deze week staat hij voor de rechter. Weer een grote zoekactie naar de vermiste peuter in Frankrijk. Het jongetje verdween deze zomer toen hij bij zijn opa en oma in een dorpje in de Alpen op bezoek was. Agenten doorzochten vandaag huizen in de omgeving... omdat daar op de avond van de verdwijning telefoonsignalen zijn opgepikt. En gedoe tussen studenten en de Utrechtse woningcorporatie SSH. Het gaat over de renovatie van een studentenflat. Het gebouw moet duurzamer en daardoor moeten alle 300 studenten op korte termijn op zoek naar een ander huis dat vinden ze maar niet. We snappen dat er verduurzaamd moet worden, maar de termijn is enorm kort en we willen gewoon graag bij elkaar blijven. SSH zegt dat ze snappen dat het niet leuk is, maar dat er zoveel duurzamer moet... dat de studenten de komende jaren hun pand uit moeten. Timo vindt dat ze, wel, dat ze dat wel wat eerder hadden mogen zeggen, want hij heeft er absoluut geen tijd voor. Ik moet eh, op het moment dat dat allemaal ingaat gewoon mijn masterscriptie schrijven. Ik heb helemaal geen tijd om weer tien avonden me leuk voor te gaan doen om maar ergens binnen te komen.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 The branches of the trees are bare The smell of burning leaves is in the air November twilight Steals across my the streets are dark Across the empty bandstand in the park November twilight Softly falls again you could hear a voice if one were calling so quiet that you could once more Across the dark pavilion of my heart And then I miss you most Miss you with the ache of love En de eh, eerste uur komen zeker aan bod Ben Webster, eh, eh, Clark Terry, Dusty Springfield, Jill Barber... Toets Tielemans, nou, Roy Hargrave zie ik staan, Norma Winston, nou... En niet vergeten de Jamaican Jazz Orchestra. Heel veel mooie muziek. als je vraagt naar een thema, naar nou, dat thema is de afgelopen dagen wel duidelijk geworden. Het is november en het regent. Dus dat zijn de twee eh, eh, dingen die veel aan bod gaan komen. We begonnen natuurlijk, zoals te, doen gebruikelijk... met een nummertje van de eh, LP Calendar Girl van Julia London. En het is november, dus November Twilight. En ja, november, het is er wat kouder. De bankjes staan verlaten in het park, zoals zij reeds zong. En ja, het regent nogal. Het regent heel veel. En eh, ja, vandaag zal je ook weer een raincheck moeten uitvoeren. En Ben Webster is de man die eh, de raincheck check eh, op muziek gezet heeft. Komt van een cd'tje Cadillac Slim. Ben Webster. Even kijken. hier heb ik hem. De plaat wordt opgezet. begin Ben Webster. Raincheck. En nou, dat heb je wel nodig. Voor, nu is het nog... Oh nee, de eerste druppels vallen weer zie ik op het glas. Dus sterkte vandaag. Ga je er... Nou, toch, ga eruit. Ga eruit. Neem een paraplu mee. Alhoewel, er komt ook nogal wat wind vandaag. Dus wees voorzichtig als je eruit gaat. Maar blijf in ieder geval luisteren naar ZFM Jazz. Eh, het volgende wat ik klaar heb gezet is eh, een nummertje van eh, Carmen McRae. En dat nummer heet... Even kijken. Carmen McRae, die had ik neergezet in Out of the Rain. dat komt van een, een mooie eh, cd, Fine and Mellow. En er spelen een aantal bekende mannen op, zie ik Jack McDuff... Uh, eh, orgel en eh, John Clayton zie ik op de bas spelen. Ik zie Red Holloway op de blaasinstrumenten staan. Luister naar Carmen McRae. In and Out of the Rain. Come in out of the rain from your eyes. If I've been kinda mean to you. kan me nog herinneren, dan praat ik over de 70 jaren. Eh, we zaten nog op de academie en eh, toen dachten we, het is wel eens goed. Het was ook zo'n periode dat het achter elkaar eh, bleef regenen. Groot spandoek gemaakt en op naar de Tweede Kamer om daar toch te gaan demonstreren. We hebben een hele simpele tekst, weg met de regen. En ja, de politie die voorbij kwamen wierp wel een blik. Of het geholpen heeft, weet ik eigenlijk niet meer. Maar het heeft ooit nog wel een foto in de krant gehad. Eh, dat is The Rain. Maar het is ook november. En wie kan november beter uh, de muziek vormgeven dan Clark Terry? November Song, Clark After Dark. solist op eh, trompet en bugel. En eh, ja, heeft volgens mij bij zowel Duke Ellington als uh, Count Basie gespeeld. En op deze cd uit volgens mij 1977... Clark After Dark, veel ballads... En onder andere deze November Song. Van toepassing dus op dit jaargetijde. Uh, als je wil weten hoeveel violen, 18 violen, 4 altviolen, 4 sally en 2 contrabassen. Dus ja, wel rijk aangekleed met snaren, zo gezegd, voor eh, jazz. Eh, dan kom ik bij een zangeres die ik altijd bewonder. En, en, haar naam is Dusty Springfield. En als het over één nummer gaat, dan gaat het natuurlijk over het nummer... I Think It's Gonna Rain Today poosje geleden zat ik een documentaire over Dusty Springfield te bekijken. Ik dacht dat het op de BBC was. En daar viel me één ding op. Dat zij de gewoonte had om teksten aan de binnenkant van, haar, van liederen die ze moest zingen... waar ze het niet zo tekstvast was... om die tekst aan de binnenkant van haar hand te schrijven. Eh, van haar arm ook. Zodat ze als ze die handen bewoog toch die teksten kon zien. Bijzonder vrouw. Niet altijd even gelukkig geweest. Heeft volgens mij ook nog een poosje in Amsterdam gewoond. Eh, of in ieder geval in Nederland, Dusty Springfield. Eh, met een nummer van eh, Randy Newman. I think it's gonna rain today. van mijn favoriete eh, zangeressen, zou ik bijna zeggen. ZFM yes. Nou, dan wordt het eigenlijk toch wel een beetje tijd om er een beetje swing in te brengen. En dat doen we deze keer met Benny Carter. Eh, Swinging in November van een eh, LP, cd'tje. Aspect heet dat. 1959 komt dat. Swinging November. wat moet je anders doen in november als het dit weer is? Ja, een beetje zwingen natuurlijk. Gewoon lekker op een muziekje thuis en een drankje erbij en een, muziekje en dan een leuk dansje gaan maken. Eh, de laatste tijd luister ik nogal veel naar eh, eh, NPO 5 en er kwam steeds dit nummer voorbij. Maar nu in de uitvoering van Jill Barber, een Canadese ja, zangeres. een vrolijk nummertje van Jill Barber, Canadese zangeres. Eh, leuk. En de oorspronkelijke uitvoering is volgens mij in Japans. Volgens mij een nummertje uit de 60 jaren. Zit volgens mij ook dat hij nog in de top 2000. Dan komt hij in de Japanse uitvoering. En alle oudere luisteraars onder ons herkennen natuurlijk wel dat Tsukayaki. Tijd voor iemand die, wat voor weer het ook is... altijd zijn nootjes kan blazen op de harmonica. En dat is meneer Toets Tielemans. Doet hij samen met Fred Heurs op piano, Mark Johnson op de bas... Harvey Swartz op de bas. Eh, of Joey Barron op de drums. En wat voor weer het ook is, ik zei het al. Hij, maakt hem niet uit. De Rain Waltz. allemaal van een cd uh, getiteld, even kijken, Only Trust Your Heart. Cd uit 1988. En de nummer heette Rain Waltz. Eh, als je vanmiddag toch naar buiten gaat, dan heb je kans dat the wind and the rain in your hair eh, terechtkomen. En daar zingt Sue Ryan over. Eens even kijken of ik haar zo gauw kan vinden. Komt ze. With the wind and the rain in your hair. last night we met, and I dream of you yet with the wind and the rain in your hair. I held you tight when we whispered goodnight with the wind and the rain in your hair. Now it will be my favorite memory, that vision of you danced with the wind and the rain in your hair. with the wind and the rain, with the wind and the rain in your hair, with the wind and the rain in your hair. Ja, leuke klanken van Sue Ryan. The wind and the rain in your hair. Allemaal van toepassing vandaag. Kan allemaal gebeuren. Wil je het ervaren? Ga naar buiten en je merkt het vanzelf. En een mooie cd, die is ooit eh, in 2021 uitgebracht. En die bevat het werk van Roy Hargraves. Roy Hargraves en... Eh, eh, eh, Roy Hargrove en Mulgrove Miller. In Harmony heet hij. En dat zijn eigenlijk opnames van twee concerten. Een concert uit 2006 en een ander concert op een Lafayette College. En ja, het is een mooie cd geworden. En daar wil ik toch een nummer van draaien. Van deze twee helden. Uh, Roy Hargrove, zei ik. Even kijken welke doen we. We doen uh, eh, What's New. Nee, sorry. Monk Green.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 Some tears has gotta fall. But I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose the blues in their heart. But when I think of you, another shower star. life some rain must fall, but too much is fallen in mine. Ja, dat waren natuurlijk Ella Fitzgerald en de Inkspots. Into Each Life, Some Rain Must Fall. Ja, zeer van toepassing vandaag. Alleen, dat gaat wat in dat liedje over wat andere problemen. Eh, tijd voor Norma Winston. Eens even kijken welke ik voor Norma klaar had gezet. Norma Winston. Hier heb ik hem. My November Guest. Komt van een cd Amoroso. sky. was een gedicht van, eh, ik ben even kijken, Robert Frost. My November Guest heet het gedicht. En dat is op muziek gezet. En uh, je hoorde natuurlijk Norma zelf zingen. En Stan Tracy speelde het piano. En de blazer was saxofonist Bobby Willens eh, mooi nummer. Je eh, hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. Van alles zat erin. Veel over november, veel over regen. En we gaan natuurlijk het tweede uur verder met allerlei muziek. En ik zou zeker blijven luisteren, want in het tweede uur heb ik ook nog wat muziek van Hardy Happel. Die binnenkort hier in Zandvoort te bewonderen is. Eh, we gaan eruit met een Jamaican Jazz Orchestra, een Belgische formatie die ik erg leuk vind. En dit is van een cd uh, Rainwalk 2019. Ik moet hem even opzoeken. Tot aan de klok van 11 uur eh, Jamaican eh, Jazz Orchestra, Rainwalk. luisteren naar het eerste uur ZFM Jazz. En dit is de Jamaican Jazz Orchestra.